ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een deel van een flat in Heerenveen is gisteravond een tijdje ontruimd geweest. Zeven mensen voelden zich niet lekker nadat er op een van de gangen met pepperspray was gespoten. In de flat wonen topsporters, onder wie schaatsers en voetballers van Heerenveen. Voor deze judoka kwam de ontruiming op een onhandig moment. <laughs> Ik zat eigenlijk Mario Kart te spelen met, eh, met een vriend en mijn vriendin. En eh, we merkten dat we opeens begonnen te kuchen. En, eh, en dat vonden we wel raar. En toen, toen hebben we eigenlijk naar buiten gekeken. Kijken wat, wat er gaande was en om ons heen. En toen, nou, toen hebben we toch wel geconcludeerd dat het beter was om naar buiten te gaan. Na grondige schoonmaakbeurt kon iedereen weer naar huis. Eén kamer blijft nog gesloten. Bij kippenboerderijen in Zwifterband en in Bennekom is vogelgriep gevonden. De tienduizenden dieren die er wonen worden afgemaakt. Door heel Nederland duikt de vogelgriep steeds meer op. Vrijdag werd het virus nog gevonden op een bedrijf in Friesland. En ook bij een dierenpark in Limburg zijn dieren besmet. De Syrische president Shara is op bezoek geweest bij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Hij is de eerste Syrische president ooit die daar is ontvangen. Na afloop zei de Amerikaanse president er dit over. We want to see Syria become a country that's very successful. And I think this leader can do it. I really do. I think this leader can do it. De twee zouden hebben gesproken over het opheffen van sancties tegen Syrië... de wederopbouw van het land en grondstoffen... waar de Amerikanen interesse in hebben. Het rommelt flink door bij Ajax. De resultaten vallen tegen en vorige week werd daarom de trainer ontslagen, John Heitinga. Zijn zaakwaarnemer zat in een voetbalpodcast. daarin ging hij flink los op de club. Het probleem zit in het technische beleid en in de corporate structuur van Ajax. Die is verrot. Die is verrot. Er zitten zoveel kolonnes in die club. Een van de grootste gezwellen in die club, die alles ondermijnt, is Danny Blind. Ja, die oud-voetballer zit in de raad van commissarissen van Ajax. Dat is een clubje mensen dat is aangesteld om het bestuur te controleren. Die zaakwaarnemer zegt dat Blind de boel zit te manipuleren. Hij noemt het allemaal onzin en zegt dat hij verder niet ingaat op de beschuldigingen.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 Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new biz that you just bought for me? Sean didn't have no kids, didn't share no mutual friends. And you told me that she turned trick when y'all broke up and I get sick. What you gonna do when you can't say no? And I feel stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act? need to reminisce about the past Obviously, cause that bitch did not last I know how a woman will try to game you So don't get caught up because baby you lose.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 Dat blijkt uit een rondvraag van Nieuwsuur. Vrouwen die pas zijn bevallen hebben recht op minimaal 24 uur kraamzorg. Maar op steeds meer plekken staat de zorg onder druk. Aan de shutdown van de Amerikaanse overheid komt naar verwachting snel een einde... De Senaat stemde afgelopen nacht in met de tijdelijke financiering van de overheid. Een groep democraten was een dag eerder al gezwicht voor republikeinse druk. Op twee kippenbedrijven is de vogelgriep vastgesteld. De bedrijven in Zwifterband en Bennekom worden geruimd. Tienduizenden kippen worden gedood. Door heel Nederland duikt de vogelgriep steeds vaker op. Het weer in het oosten en noordoosten eerst nog bewolkt en op een enkele plaats een bui. In de rest van het land droog, vanmiddag ook meer zon. Het wordt een graad of 12. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. We could be the last two on earth to start a new world. Just you and me, girl. Try, and you can almost. you and me. a promise as solid as a fog.